Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het politiekorps van Los Angeles krijgt komend jaar 150 miljoen dollar minder te besteden. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Het besluit komt op een moment dat in het hele land wordt opgeroepen om minder geld aan de politie te geven. Die onder vuur ligt vanwege raciaal geweld en onrechtvaardigheid. Het geld dat vrijgemaakt wordt gaat naar projecten voor minderheden. Waaronder een zomerbaantjesprogramma voor jongeren. Het aantal agenten wordt de komende jaar teruggebracht met 250. En daarmee wordt het doel van 10.000 agenten losgelaten. Meer dan 48.000 mensen zijn gisteren in de VS besmet geraakt met het coronavirus, meldt persbureau Reuters. Het is het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak in Amerika begon. Een van de zwaarst getroffen staten is nu Californië. Zeker drie weken lang blijven restaurants, cafés en bioscopen in een groot deel van de staat gesloten. De VS telt zo'n 25% van alle wereldwijd gerapporteerde besmettingen en overlijdens, terwijl niet meer dan 4% van de wereldbevolking in Amerika woont. Zeker 24 mensen zijn omgekomen bij een aanval op een afkikcentrum in de Mexicaanse stad Irapuato. En er zouden ook nog zeven gewonden zijn. Het was al de tweede aanval van deze aard in een maand in Irapuato, een stad in het midden van Mexico. Op 6 juni werden tien mannen gedood toen onbekenden het vuur openden in, de een afkikkliniek. Het is onduidelijk of het toen om dezelfde kliniek ging als nu. De regio waarin Irapuato ligt is een van de gevaarlijkste van het land door het aanhoudende drugsgeweld. Het weer. Hier en daar een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Overdag in het noorden pittige buien, lokaal met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In het zuiden valt slechts een enkele bui en daar komt de zon wat vaker voor de dag.